bekendgemaakt. Maar de politie weigert dat omdat de agent met de dood zou zijn bedreigd. Enkele buien, het is zo'n 21 graden. Morgen meer buien, maar verder verandert er weinig. Dit was het... De Bakker van de ANWB. Er staan files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Dorp 3 kilometer.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 Het komt vermoedelijk in de loop van de dag bij de Oekraïnse grens. Volgens Russische media volgt het de afgesproken route. Het konvooi van 280 vrachtwagens vertrok gisteren uit Moskou. Lugansk is in handen van pro-Russische opstandelingen, maar de stad wordt omsingeld door het Oekraïense leger. De bevolking heeft een groot tekort aan water en elektriciteit. En Oekraïne is bang dat het hulpconvooi een dekmantel is voor een Russische invasie. Er zijn dit jaar relatief weinig ram- en plofkraken geweest bij pinautomaten. In de eerste helft van het jaar waren er ongeveer tien. Maar in de eerste helft van vorig jaar waren het er nog bijna 100, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Die zegt dat de daling komt door een betere samenwerking tussen banken, politie en justitie. En ook hebben banken meer geld gestopt in de beveiliging. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO krijgt van Canada een experimenteel vaccin tegen ebola. Het gaat om 800 tot 1000 doses. Het vaccin is tot nu toe alleen op dieren getest. Gisteren gaf de WHO het groene licht voor experimentele vaccins. Canada heeft laten weten dat het zeker vier maanden nodig heeft om grotere hoeveelheden van het vaccin te maken. Consumentenorganisatie Foodwatch vindt het onacceptabel dat er vaak dierlijke ingrediënten in voedsel zitten zonder dat dat op het etiket staat. De organisatie is daarom een actie begonnen voor strengere etiketteringsregels. Volgens Foodwatch zit er onder meer visgelatine in vruchtensap en sporen van rundvlees in chips. Volgens producenten zijn dat vaak hulpstoffen die officieel niet gelden als ingrediënten. Foodwatch wil dat die stoffen toch op het etiket komen omdat veel consumenten geen dierlijke producten willen eten. Dan het weer, op veel plaatsen zon, maar ook enkele buien. Het wordt 21.